Jobboot met het NOS Journaal. In Duitsland is een Syrische asielzoeker opgepakt die IS zou hebben gevraagd om geld... voor het plegen van aanslagen in West-Europa. Ook zou Nederland een mogelijk doelwit zijn. De man van 38 zou van het geld een voertuig willen kopen... en dat volstoppen met explosieven. Vervolgens zou hij daarmee op een menigte willen inrijden. De Syrië heeft bekend dat hij inderdaad contact heeft gehad met IS... maar zegt dat hij het verhaal had verzonnen om geld los te krijgen... De man wilde zijn achtergebleven familie in Syrië financieel ondersteunen. Bij het hacken van de Democraten in de Verenigde Staten hebben Russen ook gebruik gemaakt van een privéserver in Nederland. Dat meldt de Volkskrant op basis van Amerikaanse experts. Het gaat om een server van een Nederlander die werkt bij privacyorganisatie Bits of Freedom. De man biedt thuis een server aan die onderdeel is van een netwerk dat het mogelijk maakt anoniem gebruik te maken van het internet. Doordat het internetverkeer via veel tussenstations loopt, is het in principe niet te volgen. De server van de Nederlander is één van die stations. In Zwanenburg in Noord-Holland zijn twee meisjes van 11 en 12 onwel geworden... nadat ze drugs hadden geslikt die ze op straat zouden hebben gevonden. Een van de meisjes ligt in het ziekenhuis, is er slecht aan toe. Het andere meisje is ernstig in de war. Om welke drugs het gaat is nog niet bekend. De gekleurde pilletjes zaten in een zakje en leken op snoepjes. De politie heeft in de buurt waar de drugs zijn gevonden gezocht of er nog meer pillen op straat liggen. Of dat wat heeft opgeleverd is niet bekend. Korpschef Akerboom van de Nationale Politie noemt de geweldsincidenten tijdens de jaarwisseling een maatschappelijk probleem. In totaal waren er met oud en nieuw 7000 incidenten, waarbij 500 mensen werden opgepakt. Het waren weliswaar minder ongeregeldheden dan vorig jaar, maar nog altijd te veel, zegt Akerboom. Hij pleit ervoor dat mensen op straat en thuis elkaar meer aanspreken op ongewenst gedrag. Het weer bewolkt, vooral in de kustprovincies kans op een bui. Vannacht temperatuur rond het vriespunt. In de kustgebieden enkele graden boven nul. Later vannacht meer buien, met lokaal kans op gladheid. Morgen eerst af en toe zon, later bewolkt en opnieuw buien. Het wordt 3 tot 7 graden. Woensdag wisselvallig, met aan zee een krachtige wind. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Die gingen later spelen bij The Mothers of Invention, bij Frank Zappa dus. Eh, zijn we toe aan de eerste film. Eigenlijk een tv-serie die binnenkort gaat beginnen. Dark en daar wat muziek uit. Eerste nummertje, Crossroads. BBC-serie. En eh, volgens mij muziek eh, is gecomponeerd door Anne Dudley. Een aardige soundtrack is dat. Het volgende nummer. Mayhel en Gwyneth. Memories like voices that call on the wind. Mevel and Gwyns, Mevel and Gwyns. Whispered and tossed on the tide coming in. Mevel, oh Mevel and Gwyns. Voices like songs that are heard in the dawn. Mavelin Gwyns, Mavelin Gwyns, singing the secrets of children unborn. Mevel, oh Dreams like the memories once born on the wind. Mavelin Gwyns, Mavelin and children and copper and tin, metal, oh metal and quin. Dreams like the castles that sleep in the sand, metal and quins, metal and quins slip through. sounds like the dreams that the bow maidens spin. Neville and Gwynn's, Neville and Gwynn's, weaving the song of the cry of the tin. Mevel, oh, mevel. gezongen door Eleanor eh, Tomlinson. Eh, prachtig nummer. Metal and Queens. Eh, de serie Poldark begint volgens mij 8 januari of zo. Uh, Poldark is woest als de branding van de zee. Spannend, avontuurlijk en romantisch. Dat is de 18e eeuwse held Ross Poldark. En die is dus terug op de buis en, in een serie van de BBC. Muziek in deze serie en Dudley. Bekend onder andere ook de film L. Liberty of 3D uh, van Zandvoort. Ja, de soundtrack van eh, Poldark, een nieuwe tv-serie van de BBC... die volgens mij op RTL of een van die commerciële zenders binnenkort van start gaat. Eh, eh, de, ja, prachtige beelden en de muziek van Dudley, bekende Britse componist. Laatste nummertje van die CD, Luck of the Devil. Tot zover de soundtrack van uh, eh, Poldark. En dan kom ik bij een soundtrack die is gecomponeerd door Randy Newman. Eh, die kennen we natuurlijk wel, de pianoman. En dan is eigenlijk de film The Princess and the Frog. Die is woensdag om half acht morgens al op televisie. Zeker de moeite waard. Eh, daar ga ik wat muziek aan draaien. Ik zal eerst het verhaal vertellen. Het is een, eh, ook weer een Walt Disney film. Hey, we zijn wel Walt Disney minded vandaag. En het verhaal eh, gaat over een meisje dat in de jaren twintig in New Orleans opgroeit. Tiana, die droomt van een eigen restaurant. Kust op een dag een kikker. Helaas, uh, hij wordt geen prins. Erger, zij verandert in een kikker. klassiek, met liefde voor het oude vak gemaakt sprookje... met de juiste ingrediënten. Dolle actie, romantiek, maffe sidekicks. En eh, ja, veel Oscar-nominaties gehad. Uh, the Prince and the Frog, we gaan er wat uit draaien. Down in New Orleans. Nou, en één stem herken je natuurlijk uit uh, talloze mensen die zingen. En dat is Dr. John. Mooi nummertje van Randy Newman. Uh, eens even kijken wat ik nog meer heb staan. Friends on the Other Side. Wordt gezongen door Key David, dacht ik. Don't you disrespect me, little man. Don't you derogate or deride. You're in my world now, not your world. And I got friends on the other side. That's an echo, gentlemen. Just a little something we have here in Louisiana. A little parlor trick, don't worry. Sit down at my table. Put your mind at ease. If you relax, it will enable me to do anything I please. I can read your future. I can change it around some too. I look deep into your heart and soul. You do have a soul, don't you? Make your wildest dreams come true I got voodoo, I got hoodoo I got things I ain't even tried And I got friends on the other side He's got friends on the other side The cards, the cards, the cards will tell The past, the present and the future as well The cards, the cards Just take three Take a little trip into your future with me. Now you young man are from across the sea. You come from two long lines of royalty. I'm a royal myself on my mother's side. Your lifestyle's high, but your funds are low. You need to marry a little honey who's daddy got dough. Mom and Dad cut you off, huh, Playboy? Now y'all gotta get hitched, but hitching ties you down. You just wanna be free, hop from place to place. But freedom takes green. <laughs> it's the green, it's the green, it's the green you need. And when I looked into your future, it's the green that I see. On you, little man, I don't wanna waste much time. You've been pushed around all You've been pushed round by your mother and your sister and your brother. And if you was married, you'd be pushed round by your wife. But in your future, the you I see is exactly the man you always wanted to be. Shake my hand. Come on, boys. Won't you shake a poor sinner's hand? Yes! Are you ready? Are you ready? Are you ready? Transformation Center! Transformation Center! Translocation Center! Can you feel Ja, het is echt aanrader door die film eh, The Princess and the Frog, woensdag 4 januari eh, om. Ja, 's morgens vroeg om 5 over half acht tot 9 uur op SBS 9. Ja, is het te vroeg voor de kindjes? Neem hem dan op, want hij is zeker leuk. Eh, nieuwe film. En de film heet A Street Cat, A Street Cat Named Bob. Eh, muziek eigenlijk door een band. Charlie Funk en Luke Treadway en David Hersfelder. Ik ga eerst het van de twee boys draaien. Settle it Moments. sunset? Are you facing every fear? Are you reaching even higher when your dreams all disappear? Cause all our lives are just sad. passing by. One truth bears repeating, a simple, solemn phrase. Everything is fleeting, everything will change. Street Cat Named Bob is eh, eh, vanaf 22 eh, december in première gegaan. Draait in verschillende theaters met in de hoofdrollen Luke Treadaway, Bob the Cat, Rutte Getmitas en Joanne Froggett. Wanneer James Bowen, een dakloze Londense singer-songwriter... met een heroïneverslaving in het ziekenhuis belandt... krijgt hij een laatste kans en een appartementje toegewezen. Daar krijgt hij bezoek van een inbreker, Bob, een straatkater die zijn leven definitief zal veranderen. Dit waargebeurde feel-good drama, gebaseerd op de gelijknamige bestseller... is geknipt voor de feestdagen, zou ik zeggen. En die hebben we net gehad, maar de film blijft even goed leuk. Eh, eenvoudige muziek die eh, goed past bij deze film. Eh, ik heb net wat gedraaid van Luke Treadaway die dat zong. En nu van David Hersvelder. wat muziek. Looking for Paradise. het eh, eh, eh, orkestmuziek van Satellite Moments. luisteren naar de soundtrack A Street Cat Named Bob. En eh, we hebben helemaal nog geen Ennio Morricone gedraaid. En eigenlijk eh, kunnen we dat niet maken natuurlijk. Toch nog één eh, nummertje van de Morricone Red Sonja. Calidor Theme. die laatste toch iets van Ennio Morricone ertussen te zetten. Uh, eh, daar kom ik bij een film die is aanstaande vrijdagmiddag op televisie... kwart over twee op België 1, The Princess Bride. En daar is muziek van gecomponeerd door Mark Knopfler. De bekende van, je weet wel, Local Hero. En ik ga er gewoon met uit draaien. Once Upon a Time. Princess Bride. Een grootvader eh, bezoekt zijn zieke kleinzoon... en wil hem voorlezen uit een boek waar onder andere gezoet wordt. Saai, zegt de kleinzoon. En eh, nou, niet in dit boek, antwoordt de opa. En dan ontvouwt zich een sprankelend sprookje... over een jonge vrouw die niet meer in de liefde gelooft. Nadat de man van haar dromen vermist is geraakt op zee. Als ze gekidnapt wordt ontmoet ze talloze ongewone sprookjesfiguren... en de film heeft heel veel te bieden... Een originele kijk op het genre, enthousiaste acteurs... en een leuk verhaal voor jong en oud. Dus niet vergeten, aanstaande vrijdagmiddag... The Princess Bride, kwart over twee, op België 1... En ook nog aardige muziek. Zoals dit Happy Ending. soundtrack. De eh, Princess Bride, film uit 1997. I Will Never Love Again. wel duidelijk dat het een gitaar van eh, Mark Knopfler is die eh, hoort natuurlijk. Kom ik bij een andere film. Een nieuwe film ook weer, een film uit 2016. Rogue One, A Star Wars Story. En eh, daar is de muziek van gecomponeerd door Michael Giacchino. En ja, laten we maar beginnen met Rogue One. Volgens mij is dit ook weer een, eh, uit de Disney-collectie. Eh, eh, het is geïnspireerd op het verhaal van Star Wars natuurlijk. Ik begreep dat aanvankelijk Alexander Desplan voor de muziek stond... maar ik, op het moment had hij even geen tijd... want ik geloof dat hij met zes soundtracks tegelijk bezig was... en dit lukte niet. Toen is het in, eigenlijk in, in een paar weken tijd gecomponeerd door... even kijken wie dat gedaan had... Ehm, Michael Giacino. En het is best wel een aardige soundtrack geworden. Ik ga er gewoon nog wat uit draaien. Het is een eh, Amerikaanse science fiction film 2016. En eigenlijk het eerste deel van eh, de, eh, de film franchise Star Wars. Eens even kijken wat ik nog meer klaar heb gezet ervan. Oh ja, deze. Hope. de mooiste, vind ik persoonlijk de mooiste track van de, eh, uit de hele film, dit nummer. De suite, eh, die heet om precies te zijn de Jin Erso en Hope suite. Wel een lang nummer, duurde vijf, bijna zes minuten, dus dat is zeker de moeite waard. En dan zit het er weer op. Ik had eigenlijk nog uit Stil Alice nog muziek willen draaien, maar ik zie dat de tijd niet meer toereikend is. Dus gaan we over naar de song van Donna Maison, Philippe Rombie. Daar komt hij. luistert naar CFM Cinema. Mijn naam is Akko B. En eh, het was een feest weer om te draaien. Eerste uur allemaal hits. Hits van de maand. Tweede uur uh, oud en nieuwe films. En eh, Philippe Gombie heeft trouwens ook een nieuwe film bij Frans. Daar heb ik, dacht ik, twee weken geleden iets uitgedraaid. Misschien volgende week nog een stukje uit die prachtige film. Een nieuwe film van François Ozon er waren natuurlijk de afgelopen weken genoeg films op televisie. Ik weet niet hoeveel films per dag. En de week is nog niet voorbij, dus er staan nog een heleboel geprogrammeerd. Van s morgens vroeg tot s avonds laat en diep in de nacht. Film, film, film, film, film, film. Ik wens je heel veel plezier de komende week met het kijken van veel films. Op tv, op, in de bioscoop, eh, dvd'tjes, nou noem het allemaal maar op. En eh, voor zo direct, wel rusten. Sliep wel, mooie dromen.